Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog één campagnedag en dan mogen we morgen naar het stemhokje. Politieke partijen doen er alles aan om twijfelende kiezers over de streep te halen. Dat Was gisteravond ook te merken bij het debat van één Vandaag, vertelde mijn collega Albert Bos. Nou, waar de peilingen nauwelijks bewegingen lieten zien eh, afgelopen weken... zijn stemmers nu volop in beweging. En dat betekent dus dat er voor politici nog heel veel op het spel staat. Dat merkte je ook gisteren tijdens dat één Vandaag debat. Dat knetterde flink. En vanavond staan de lijsttrekkers nog een keer tegenover elkaar... bij het slotdebat van de NOS. Nou, de verkiezingen zijn dus pas morgen, maar in Roosendaal in Brabant kon er gisteren al gestemd worden. Mensen die het ingewikkeld vinden konden langskomen voor uitleg en om te proefstemmen. Roosendaal heeft vaak een extreem lage opkomst. Op deze manier wil de gemeente daar iets aan doen, zegt de bedenker. Er is hier veel laaggeletterigheid. En um, dat, dan wordt het natuurlijk lastig, omdat mensen dan vaak niet precies begrijpen wat het inhoudt en waar ze op moeten stemmen en wat hun rechten en plichten zijn. Ik hoop dat er meer mensen komen in de loop van de dag en dat ze ook echt gaan eh, proeven hoe het is en proberen hoe het is om hun stem uit te brengen. Want daar hebben ze recht op. Maar of het gaat lukken, mm, dat is wel de vraag. Er was een schoolklas uitgenodigd, die kwam braaf langs. Verder was er helemaal niemand. Ander nieuws dan. Israël heeft ook vannacht de Gazastrook gebombardeerd. Volgens een Palestijns persbureau zijn er 17 doden gevallen... bij een aanval op een vluchtelingenkamp. En ook op andere plekken zouden er slachtoffers zijn. Mogelijk komt er binnenkort even een einde aan de gevechten. Een leider van Hamas zegt dat er bijna een akkoord is met Israël... over een wapenstilstand. En er zijn steeds vaker ongelukken met brommers en scooters, meldt het AD. Volgens verkeersonderzoekers zijn het er meer dan voor corona en dat is opvallend, want er worden juist minder scooterkilometers gereden. Waarschijnlijk komt de toename doordat het drukker is geworden in het verkeer. En het weer nog. De dag begint grijs met op sommige plekken wat mist of motregen. Daarna wordt het vaker droog en zijn er opklaringen met af en toe ook zon. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is file rijden op een paar plekken. Onder andere door een ongeluk bij de Koentunnel op de A10, de ring van Amsterdam. De linkerrijstrook is dicht in de Koentunnel richting het zuiden.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 In Suriname wordt nog altijd volop gezocht naar overlevenden... na het instorten van een illegale mijnschacht. Daarbij zijn volgens de Surinaamse president Santokki... zeker 10 mensen omgekomen. Surinaamse media spreken van minstens 18 doden. Medewerkers in de jeugdzorg krijgen volgend jaar ruim 9% meer loon. Dat staat in een nieuw CAO-akkoord. Verder zijn er ook afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Zo'n 55% van de kiezers denkt dat de verkiezingen in Nederland eerlijk zullen verlopen. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was dat nog 68%.